Goedemiddag, ik ben Bien Buijs. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het Europees Medicijnagentschap denkt nog steeds dat het AstraZeneca-vaccin veilig is. Er zijn zorgen over de bijwerkingen van het middel. Mensen die gevaccineerd waren kregen daarna bloedstollingsklachten zoals trombose. Maar dat kan ook een hele andere oorzaak hebben, zegt het EMA. At present there is no indication that vaccination has caused these conditions. They have not come up in the clinical trials and they're not listed as known or, or expected side events with this vaccine. Toch is de EMA de klachten voor de zekerheid goed aan het onderzoeken. Ze hopen dat overmorgen al duidelijk is of de problemen door het vaccin komen of niet. Een duur foutje van Bayern München aanvaller Kingsley Coman. Hij moet een boete van een halve ton betalen omdat hij gisteren met de verkeerde auto naar de training kwam, zeggen Duitse media. Alle spelers van Bayern hebben een gesponsorde Audi, maar Coman pakte gisteren zijn eigen wagen, een Mercedes. De politie in Utrecht heeft vannacht een handenvol vol gehad aan een overtreder van de avondklok. Een ontsnapte koe was een woonwijk ingelopen en wandelde daar rustig rond. Met politiewagens werden meerdere straten afgesloten en er werd een veearts bijgehaald. Die wist het dier uiteindelijk te vangen met een lasso. En goed nieuws voor Lowlands-bezoekers die nog een kaartje van vorig jaar hebben liggen. Want dit jaar kunnen ze hem waarschijnlijk gebruiken. De organisatie denkt dat het festival doorgaat. Lowlands is in augustus. En de organisatie hoopt dan ook dat genoeg mensen tegen die tijd gevaccineerd zijn. Zodat anderhalve meter afstand houden ook niet meer hoeft. Het Belgische rockwerchter gaat dit jaar niet door. Dat stond voor 30 juni gepland en dat is nog te vroeg. Al willen ze misschien nog wel iets organiseren. Een soort van Rock Light of een, ja, iets doen zoals we voor jaar gedaan hebben. Ik hoop dat het ook voor een aantal, aantal duizend mensen mag zijn. Het weer. Op veel plaatsen valt wat regen. In het noordoosten blijft het waarschijnlijk droog en het wordt een graad of 7. Ook morgen zijn er veel wolken. Kan het even regenen en wordt het opnieuw zo'n 7 graden. ZFM.